Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het aantal geregistreerde sterfgevallen in Nederland door het coronavirus... is de afgelopen dag toegenomen met 147. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Het is minder dan gisteren, toen waren er 234 doden. Het verschil is voor een deel te verklaren... doordat veel sterfgevallen uit het weekende pas gisteren in de cijfers waren verwerkt. In totaal zijn er in Nederland nu bijna 2250 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 308. In totaal liggen ruim 7700 mensen in het ziekenhuis of hebben erin gelegen. In Rotterdam is gisteravond een agent geschopt en gebeten... nadat hij met collega's een grote groep had aangesproken... die zich niet hield aan de coronaregels. De groep keerde zich tegen de agenten. Een agent gebruikte zijn wapenstok. De politie gebruikte pepperspray en pakte een 30-jarige Rotterdammer op. Polen moet onmiddellijk stoppen met de omstreden tuchtkamer van het Hoge Rechtshof. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Die tuchtkamer in Polen kan rechters bestraffen. De Europese Commissie had de zaak aangespannen omdat de tuchtkamer niet onpartijdig en onafhankelijk is. Volgens de Poolse regering moet de tuchtkamer het werk van de rechtspraak verbeteren. Maar tegenstanders zeggen dat de kamer vooral wordt gebruikt om kritische rechters tot zwijgen te brengen. En tijdens een digitale les van het Erasmus College in Zoetermeer... heeft een schoolklas per ongeluk pornografische beelden te zien gekregen. De middelbare school maakte voor de online lessen gebruik van de video-app Zoom. Dat programma zou in de Verenigde Staten zijn gehackt... waardoor er porno werd uitgezonden. De lessen zijn stilgelegd. In een mail aan de leerlingen schrijft de school dat er wordt gezocht naar een alternatieve methode om thuis les te geven. Het weer, veel zon, eh, ook wat sluierwolken. Het wordt 21 graden in Friesland en 25 in het zuidoosten. Ook morgen is er volop zon en dan wordt het van 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 Den Helder-Alkmaar in beide richtingen dicht tussen Schagen en het Zand...